Netstaal heeft 280 man personeel en een jaar het bedrijf produceert staal voor de auto-industrie. De onderneming kampt al sinds het begin van de crisis in 2009 met verliezen. Het weer, een groot regengebied trekt over het land. Het is zo'n 12 graden.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 Hij wil rechters en officieren van justitie meer voorlichting gaan geven over de mogelijkheden. Dat meldt RTL Nieuws. Veel plegers kunnen maximaal twee jaar worden opgesloten in een inrichting voor stelselmatige daders. Daar wordt bijvoorbeeld ook hun verslaving behandeld of worden ze verplicht een studie te doen. Teven vindt dat de maatregel te weinig wordt opgelegd. Hij wijst erop dat daders na zo'n intensieve intensieve behandeling minder vaak opnieuw in de fout gaan. Mensen met een pensioen van het ABP krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd. Het grootste fonds van Nederland kan de pensioenen niet verhogen omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald. Het ABP kan de pensioenen al een paar jaar op rij niet indexeren. En daardoor lopen die nu ruim 9% achter op de stijging van het prijspeil. Er zijn meer fondsen die een te lage dekkingsgraad hebben, zoals het metaalfonds PMT. De meeste hebben nog geen besluit genomen over wel of niet indexeren, maar de kans daarop lijkt klein. In de VS groeit de roep om een reisverbod voor landen waar ebola heerst. Een aantal republikeinse congresleden vindt dat de reizigers uit die landen tijdelijk niet moeten worden toegelaten. Het gaat om zo'n 200 reizigers per dag. Volgens de republikeinen zijn de controles op de luchthavens in de VS niet genoeg. De eerste besmetting met de ebola in de VS werd vastgesteld bij een reiziger uit Liberia. Twee verpleegkundigen die de man bijstonden raakten besmet met het virus. Gezondheidswerkers zijn juist fel tegen een reisverbod, omdat dat ook reizen van hulpverleners